VVD, CDA en PVV gaan door met de onderhandelingen over de bezuinigingen. De partijen zien voldoende perspectief om eruit te komen. Tot er een akkoord is, geldt er weer mediastilte. Gisteren werd bekend dat de onderhandelingen moeizaam verliepen. PVV-leider Wilders zou op het punt hebben gestaan om de gesprekken te staken, maar is toch bereid verder te praten. Naast ziekenhuis Rotterdam heeft collectief gefaald bij de uitbraak van de multiresistente Klebsiella-bacterie in 2010 en 2011, concludeert de commissie Lemstra. Van meet aan is volgens de commissie op cruciale momenten verzuimd de juiste maatregelen te nemen. Drie mensen zijn zeer waarschijnlijk overleden aan een infectie veroorzaakt door de Klebsiella-bacterie, die voor vrijwel alle antibiotica ongevoelig is. Bij tien sterfgevallen valt niet uit te sluiten dat de bacterie de doodsoorzaak was. Bij een algemene staking in Spanje zijn 60 betogers opgepakt. Zeker 9 mensen raakten gewond, onder wie 6 agenten. In Barcelona werden barricades opgeworpen en brandjes gesticht. In Madrid werden vuilnisbakken op straat gegooid. De Spanjaarden staken vandaag tegen hervormingen op de arbeidsmarkt. Morgen kondigt de conservatieve regering van premier Rajoy nieuwe bezuinigingen af. Mohamed Merah, de doodgeschoten schutter uit Toulouse, wordt in Frankrijk begraven. Dat heeft een woordvoerder van de grote moskee van Parijs bekendgemaakt. De vader van Merah is een Fransman van Algerijnse afkomst. Hij wilde dat zijn zoon in Algerije zijn laatste rustplaats zou krijgen. Maar Algiers wil om veiligheidsredenen het lichaam van de moslimextremist niet hebben. Een gevangene in Vught heeft gisteren een hartstilstand gekregen, kort nadat hij was overgeplaatst naar een isoleercel. Tijdens de overplaatsing had hij zich hevig verzet. De toestand van de gevangene is kritiek. Het weer bewolking, in Zeeland nog zon, blijft droog, temperatuur 12 graden in het noorden, 16 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat de dagelijkse file op de A4, Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Dorp 3 kilometer. Over twee dagen is de dagelijkse file daar waarschijnlijk verdwenen, want dan liggen er drie rijstroken in plaats van twee.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 Cause we all need it, Can't live without it. A Gotham City. city love, a city of peace every one of us. Cause we all need it, yeah. Can't live without it. Gotham City. Ooh, yeah. in the middle of stormy weather.